Zes uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In de ambassade van Cameroen in Den Haag woedt een grote brand. Er was niemand binnen, dus niemand raakte gewond. Naastgelegen panden zijn ontruimd. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Volgens de brandweer is de brand moeilijk te blussen omdat het om een oud gebouw gaat. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN wil een onderzoek naar het geweld op de Gazastrook gisteren. Bij een Palestijns protest kwamen zeker 15 mensen om en vielen talloze gewonden. De meeste slachtoffers vielen door geweervuur van Israël. Guterres riep alle betrokkenen op te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Geert Wilders wil dat het hoger beroep in de minder Marokkanenzaak wordt uitgesteld, meldt de Telegraaf. Wilders en zijn advocaat willen eerst afwachten wat het Openbaar Ministerie doet... met de aangifte die zijn gedaan tegen D66-leider Alexander Pechtold. Pechtold had naar aanleiding van de leugen van voormalig minister Zelstra... over diens ontmoeting met Poetin gezegd... dat hij de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn eigen fouten rechtzet. Drie mensen deden daar aangifte van. Volgens Wilders is die zaak vergelijkbaar met zijn zaak... en moeten ze hetzelfde behandeld worden. In de Amerikaanse staat Louisiana is een agent ontslagen die in 2016 in de stad Baton Rouge een zwarte man doodschoot. Een tweede agent is geschorst. De twee witte mannen hebben zich volgens de politie niet aan de regels gehouden, hoewel de man die werd doodgeschoten, Alton Sterling, achteraf een wapen bleek te hebben. De aanhouding van Sterling werd gefilmd door een omstander, die beelden werden op internet gezet en duizenden mensen gingen daarna uit protest de straat op. Het weer. In het noorden kan nog wat regen of motregen vallen... maar het droogt vanuit het zuiden op. Vooral in het zuidoosten schijnt soms de zon. Maar er komen ook nog buien voor. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op dit moment staan er geen files.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 does it take to get smarter? Don't need to deny. lying beside you. Here Er is vaak voor mijn kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs van stenen nou dat hulp de neven waar. Dan staan ze niet te klein en al hebben ze geheeld.